Dat zegt het hoofd van de Duitse Migratie- en Vluchtelingendienst in Beeldam am Sonntag. Hij wijst erop dat de meeste mensen naar Duitsland zijn gekomen voor hun veiligheid, niet om volledig te integreren. Volgens hem wil zeker de helft van de Syrische vluchtelingen terug naar hun vaderland als daar de rust is weergekeerd. Op het Indonesische eiland Sumatra is een man van 18 overmeesterd... die tijdens een kerkdienst een aanslag wilde plegen. Er ontplofte een explosief in zijn rugzak en alleen de dader zelf raakte gewond. Daarna wilde hij een priester aanvallen met een bijl, die raakte licht gewond. Kerkgangers konden de dader overmeesteren. Hij is aangehouden, zijn motief is niet bekend. Alle Italiaanse musea en archeologische bezienswaardigheden doneren hun opbrengst vandaag aan het aardbevingsgebied. Het geld wordt besteed aan de restauratie van de verwoeste panden en kerken die vaak honderden jaren oud waren. De ramp richtte woensdag een enorme verwoesting aan in het gebied rond het stadje Amatrice. Zeker 290 mensen kwamen om. Op de wegen richting het Belgische racecircuit Spa-Francorchamps staan opnieuw lange files. Het zijn vooral Formule 1-liefhebbers die vanmiddag hun idool Max Verstappen in actie willen zien komen. Op de A2 tussen Maastricht en de Belgische grens en op de E42 tussen Verviers en Malmedy staan tientallen kilometers file. Het weer, wat regen- en onweersbuien trekken nu via het IJsselmeer en het noorden weg. Vanuit het zuiden breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 22 graden langs de westkust tegen de 30 graden in Twente. Morgen wordt het 19 tot 22 graden. S ochtends valt nog een enkele bui en smiddags schijnt de zon steeds vaker. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad files op de A10, de A10 Noord. Er is een ongeluk gebeurd. Er staat tussen Zeeburg en de afrit Volendam 4 kilometer. De A27 Utrecht-Breda, daar wordt dit weekend gewerkt.